Op andere plekken is het door de kapotte wissel heel druk. Zoals tussen Schiphol, Rotterdam en Amsterdam en Lelystad. De reparateur is bezig om de wissel te maken, maar volgens ProRail kan dat nog een tijd duren. De NS zet bussen in. Het persbureau dat beelden van de hakenkruisvlag in Stroe heeft gedeeld, wordt bedreigd. De vlag werd dit weekend s'nachts ontdekt aan een viaduct bij de A1 naast een brand. Op Twitter vonden mensen het verdacht dat de fotograaf er zo snel bij was. De eigenaar van een persbureau ontvangt sinds het delen van de foto doodsbedreigingen. Hij is van plan om aangifte te doen. In Gersonisos is een dronken Nederlander zwaar gewond geraakt... na een duik in een leeg zwembad. De man van 20 was met vrienden op stap geweest... besloot daarna een duik te nemen, maar er zat dus geen water in het bad. Volgens de Telegraaf is de man ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht en armen. En de grootste vliegtuigmaatschappij van Australië wil ook dat de hoge bazen tijdelijk de handen uit de mouwen steken. Qantas heeft leidinggevenden gevraagd om drie maanden fulltime koffers te sjouwen. Zo hopen ze iets te doen aan het personeelstekort. En dat vindt deze reiziger een top idee. If they can get off their bums and get down here and give them a hand, it'd be great. De vakbonden zijn minder enthousiast. Ze vinden het belachelijk omdat Qantas tijdens de coronacrisis honderden koffershowers juist heeft ontslagen. En dan nog het weer vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig, maximaal 29 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Maar tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen door een wisselstoring. Rijden wel bussen, dat duurt nog de rest van de dag.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 Want dat is het tweede nummer altijd in de show. En daar gaan we snel mee verder. Want de playlist zit echt bomvol met heel veel lekkere muziek. Dit is een nummer van het album The Fall. Het is een duo dat heet Jim en Lina Woolsey. En dit is Will You Be Ready? When he comes with hair white and eyes burn like fire. Will you rejoice at the holy voice? It sounds like many waters. Will you raise your hands to glory? Shout and praise. Hang your head in sorrow, curse the day that you were born. in the sorrows. Will you fall down on your face and pray for no tomorrow? Find the strength Love the game. waren Jim en Lina Woolsey en Will You Be Ready, de eerste bluegrass plaat van deze show. En verderop hoor je nog veel meer bluegrass voorbij komen. Maar nu gaan we de digitale brievenbus en voor gaan we naar Noorwegen voor de nieuwste single van Lisbeth Haug. Dit is In the Middle of Nowheresville. her. was onze eerste digitale brievenbus in zending. Daarvoor gingen we naar Noorwegen. En verderop in de show gaan we nog een keer naar Amerika. We gaan naar Australië en we gaan zelfs nog naar Engeland. Maar nu gaan we naar Amerika. 2006, dit is Ronnie Milsap en It's All Coming Back To Me Now. Couldn't remember how it felt to be loved. I was standing on the edge of giving up. forgotten what life's all about. Oh, but thanks to you, girl, it's all coming back to me now. Auto Show nieuws van week 32. Op donderdag 1 september treedt het Amerikaanse folkduo The Brother Brothers op in Tivoli-Vredenburg. Deze heren worden ook wel de countryversie van Simon Garfunkel genoemd. Fan van deze muziek en wil je bij het optreden zijn? Ga dan naar de website tivolivredenburg.nl en bestel je kaarten. De CMC Female Artist of the Year en Golden Guitar winnares Christy Lamb is druk bezig met de opnames van nummers voor haar nieuwe album. De Australische countryzangeres verklapt binnenkort wanneer haar nieuwe album gaat uitkomen. Het nieuwe nummer Gold van Dirks Bentley is vrij recent uitgekomen. Dit nummer krijgt een plek op het tiende album van Dirks. Maar op dat album moeten we nog wel even wachten, want dat komt uit begin 2023. Het nieuwe nummer van John Rich heeft de titel Progress en kan zomaar een protestnummer genoemd worden. In zijn nieuwe nummer zingt John over wat er allemaal verkeerd gaat in de wereld. En dit leverde hem al een nummer 1 op bij diverse hitlijsten. En dat was het Nashville Show News van week 32. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dag. Kick the dust up. that money grow Tractors, plows with flashing lights Backing up a two-lane road They take one last lap around That sun up high goes down And then it's on, come on girl, kick it on back Z71 like a Cadillac <laughs> We go way out where there ain't nobody pick it on up Fill your cup up Let's tear it up, up And kick the dust up Kick the dust up Kick the dust up Bar downtown, they got a line Of people way out the door Ten dollar drinks, it's packed inside I don't know what they're waiting for Got me a jar full of clear and I got that music for your ear And it's like knock, knock, knock goes the diesel If you really wanna see the beautiful people back it on up, Fill your cup up. Let's tear it up, up. And kick the dust up. beneath a 32 bridge. Y'all'll be glad you did. Kick it. We go way out. dat was Luke Bryan. Kick the dust up. Lekker nummer hoor. Hier bij de Nashville Radio Show. Als ik je zeg dat de muziek die nu klaar staat van de duo Diane Ellen Judd en Christina Kiminella is... dan eh, zijn dat namen waarvan je denkt van... Hmm, ja, Judd. Zou dat? Ja, inderdaad. Naomi en Winona Judd, oftewel de Judds. Ze zijn de maandartiesten van deze maand. Hun carrière begon in 1983 met het album Winona en Naomi. En het eerste nummer dat ze opnamen was de B-kant van het singeltje Hurt van Elvis Presley. En dat nummer, dat is deze. Had a Dream for the Heart. Had a Dream you, baby. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Had a dream about me and you. Dit is de Nashville Maandartiest. Had a dream and I woke up crying. Well, I can try, but I just can't stop. And the time's dragging by tick-tock. Oh, my heart. learned you just can't love no one but you. Well, I'm high and dry and lonely. I'm as lonesome as can be. And I stay can't win And the weather's looking mighty grim Oh, my heart, it just can't love no one but you Had a dream about me and you. Had a dream and I woke up crying. Well, I can try, but I just can't stop. And the time's dragging by tick tock. Oh, my heart, it just can't love no one but you. Oh, my heart just can't love no one but you. waren de Juts en Had a Dream for the Heart. En de hele maand augustus hoor je hun muziek vaker voorbij komen in de show. Want ze zijn de maandartiesten van de maand augustus. Nu gaan we verder met heerlijke western swing. West of Texas is dit en Sound of My Heartbreaking. I'm the lonely one When you took off with that other man tears. I'm better off right here in the darkness of my room. That's the sound took my heart along the way. you took my heart along the way. How I pray that you'll come back to me someday. Bring me back my heart along the way. Dat waren de Lovell Sisters met Along the Way. Volkmuziek hier bij de National Radio Show. En voor volkmuziek gaan we naar New Country. En nog uit Nederland ook. Van zijn nieuwste album Down in My Heart is dit The Marshall en Tell Me Where You Are. Nou ik ben nog steeds hier. better way to realize van het trio Chapel Heart. Ze deden onlangs mee met America's Got Talent en kregen daar lovende eh, reacties op hun optreden. Dolly Parton en Loretta Lynn waren het ook mee eens en op social media kregen ze complimenten. En in september staan ze op het podium van de Grand Ole Opry. Dit is Chapel Heart, ik noemde hun naam al en dit is You Can Have Him Jolene. A lot of beer, a lot of wine I spent so much time believing That that midnight phone stopped ringing But he'd leave the room and answer every time Well, it didn't seem so easy With that broken glass in pieces And you Chapel Heart en You Can Have Him, Jolene. En we gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. Voor muziek van de vijfmansformatie Town Mountain. Die komen uit Asheville, North Carolina. Ze maken een lekkere mix van country, rock en bluegrass. En dit is hun nieuwste single en die heet Lines in the Leaf. voor ons Spotlight album. En daarvoor gaan we naar Australië voor het nieuwste album van de vijfvoudige Golden Guitar winnares Amber Lawrence. Het album is een mix van nieuw country, country pop en ballads. Het album heet Living for the Highlights en de eerste twee nummers die je gaat horen zijn Fill It Up en daarna I'm Coming Home. Dit is het Nashville Spotlight album. That was the hard year, but we made it. Barely slept, sometimes wept. raising babies. And when we got lonely, we filled the table with love and laughs. No need to ask for help or rescue from the ones who hold you high and always will. you're running on empty And you've had enough Done with the fire, done with the drought Done with the flood whatever you need. Old friends, good times, surrounded by the ones we love. Nashville Spotlight album. for a plane all the way from the UK. Packed my memories, left the weather behind. The captain on the speakerphone is the sound that I love most. Who'd have known an Aussie voice could make me cry? I'm coming home to the countries and a lamb roast on a Sunday. Sitting around the kitchen table in the town where I grew up. And I fly over the harbor, my heart beats a little faster. Soon I'll get to hug my mother. Tell the world, tell the world. kitchen table in the town where I grew up when I fly Show. Old school for life, baby. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home. mistake I'm making by just hanging around. Forget about the past and find somebody 1958 gingen we naartoe met Don Gibson en Oh Lonesome Me. Nou, ik ben helemaal niet eenzaam hoor. Want ik heb jullie natuurlijk aan de andere kant van de radio zitten... die lekker luisteren hier naar de National Radio Show. We gaan nu verder met een duet tussen Hilde Vos en Dick van Altena... en Close to the Fire. En daarna de eerste nummer 1 hit van onze maandartiesten... The Judds en Mama He's Crazy. Sometimes life is like a cold wind It can sweep you off your feet There's a fire deep inside That keeps me warm In the longest night Make me need you Make me love you You're my world, my one desire Life may tease you But love is easy When your heart refreshing current and classic country music.